Die zat in de verf op treinen die ze moesten schuren. Twee jaar geleden vond de rechter dat het bedrijf aansprakelijk was voor gezondheidsschade. Een hogere rechter zegt nu dat er niet genoeg bewijs voor is aangeleverd. Meer dan de helft van de elektrische fietsen kan harder dan eigenlijk mag. Max 25 km per uur. Hoe hard kan die? 32 of zo. Opgevoerd dus? Nou, een beetje ja, niet alleen de politiek wil onveilige situaties die daardoor ontstaan aanpakken. Ook fabrikanten zelf. Pieter werkt bij een fabriek en vertelt wat ze daar doen om het opvoeren tegen te gaan. Wij hebben nu ons software systeem eh, helemaal zelf ontwikkeld. onze software zelf geschreven. Dat kunnen wij alleen maar uh, redigeren. Dealers van ons kunnen de snelheid ietsjes aanpassen. In, eh, in de snelheid omhoog. Vooral ook in omlaag. Hmm. Stel, zij passen de snelheid omhoog aan. Dan komt er een permanente markering in het systeem. Vervalt de fabrieksgang ja, dat willen veel klanten niet. Toch zegt hij dat het voorlopig nog wel een kat-en-muisspel zal blijven. Ook het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep in het Marengo-proces. Hoofdverdachte Ridouan Taghi kreeg vorige maand levenslang samen met twee andere verdachten. Het OM vindt dat zeven van de 17 verdachten een te lage straf hebben gekregen. Ook zijn ze het er niet mee eens dat sommigen gedeeltelijk vrijgesproken zijn. Gisteren werd bekend dat Taghi tegen zijn straf in beroep gaat de voetbalbond van Cameroen heeft 62 profspelers in dat land geschorst... omdat ze gesjoemeld hebben met hun leeftijd of nationaliteit. Een speler van 17 ging als Cameroenees toptalent mee naar de Afrika Cup... en was de jongste in de competitie. Maar na onderzoek heeft de bond ontdekt dat hij veel ouder is, namelijk 31. Het weer, nou, het is bijna overal droog. Vanuit Zeeland komt er langzaam wel weer wat regen aan, bij max 10 graden.